Start. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De verhoogde maximumsnelheid op snelwegen wordt voor een deel uitgesteld. Op enkele honderden kilometer snelweg mag nog niet in september 130 worden gereden, maar pas één of twee jaar later. Een Kamermeerderheid, waaronder regeringspartij CDA, eist van minister Schult van Hagen dat de wegen eerst veilig worden gemaakt. In een lading bagger uit Weesp is voor de tweede keer deze maand een oude vliegtuigbom gevonden. De bagger ligt in een vrachtschip in de Rijn bij Amerongen. De duizendponder werd net als de vorige opgeschept uit de vecht bij Weesp. Twee huizen in de buurt van het schip bij Amerongen zijn het voorzorg ontruimd. De AFM heeft een aantal vergelijkingssites van financiële producten op de vingers getikt. De informatie die de websites geven is niet relevant en duidelijk genoeg, zegt de toezichthouder. Afgelopen zomer werden regels opgesteld waaraan financiële vergelijkingssites zich moeten houden. Het zijn vooral kleinere sites die dat nog niet doen. Voor eind januari moeten ze de normen naleven. In Syrië zijn vandaag zeker 47 doden gevallen bij gevechten tussen opstandelingen en troepen van president Assad. Dat meldt een Syrische mensenrechtengroep in Londen. Gisteren vielen meer dan 100 doden in Syrië, onder wie 70 militairen die probeerden te deserteren. Nog deze maand gaan 150 Arabische waarnemers naar Syrië die erop moeten toezien dat het geweld ophoudt.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 Seems like only yesterday That summer night in a small cafe You said I think I fall in love with you And I said I feel the same way too Although I knew that we could never no one like you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 It's society's giving me everything will be okay. Sometimes when I wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing. I get a little stressed out every now and then. The problems come and problems go when I'm around him. Blessed in the morning, blessed in the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 te leuk 好。 Because you walk pretty, because you talk pretty, because you make me sick and I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 She want me to make it now On my house, on my job On my boots, shoes, my voice, my that you find too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 fijne dagen en...